Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland verandert van standpunt over UNRWA, de VN-organisatie die Palestijnen in Gaza helpt. Eerder zei Israël dat medewerkers van UNRWA ook Hamas hadden geholpen met de aanslag op Israël. Daarna stopten veel landen en ook Nederland met geld overmaken naar UNRWA. Dat betekende dat veel Palestijnen het nog zwaarder kregen, want er zijn al weinig hulporganisaties in Gaza. Nu blijkt dat Israël geen bewijs heeft voor de banden tussen de organisatie en Hamas. En daarom zegt het kabinet dat ze de organisatie in principe weer willen steunen. Maar dan moet UNRWA wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Drie mannen in Zuid-Holland zijn deze week door de politie aangehouden. Ze zouden op sociale media hebben opgeroepen vannacht de openbare orde te verstoren. Het gaat volgens de politie om luilakken, een traditie waarbij heel vroeg in de ochtend lawaai wordt gemaakt... door bijvoorbeeld met brommers met blikken erachter door de straten te rijden. Pedro Rocha is de nieuwe voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Hij was al interim voorzitter en volgt nu officieel Luis Rubiales op. De benoeming is opvallend. Rocha en Rubiales worden ervan verdacht dat ze betrokken zijn... bij het verplaatsen van de Spaanse Supercup naar Saoedi-Arabië. Rubiales werd begin deze maand aangehouden en verhoord. Later werd ook Rocha aangeklaagd. Wat hebben Vitesse, Fortuna Sittard, FC Utrecht, NEC en FC Volendam gemeen? Ze zitten allemaal in de financiële shit. En dat komt steeds vaker voor bij clubs die spelen in de eredivisie. Blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In principe geldt voor bijna alle clubs dat ze meer uitgeven dan dat er binnenkomt. En dat geld moeten ze eigenlijk eh, ja, goed maken met de verkoop van spelers. Alleen hè, bij de een lukt dat, eh, lukt dat wel en bij de ander lukt dat, eh, lukt dat niet. Vitesse is er op dit moment het ergst aan toe. De club is al langs de rechter geweest om tot een akkoord te komen met de schuldeisers. Als dat niet voor juni gebeurt, dan komt het einde van de club in zicht. Het weer vanuit het zuiden een buitje. Vannacht is het 2 tot 7 graden. Morgen, Koningsdag, is het eerst vaak droog, maar in de middag toch wat buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 14 tot 18 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. find me when I'm gone. How rocks and pine says, No, you can find me when I'm gone. You are my life. you, I'm lost without you. Look into my eyes. Tell me what I can do. Keep me safe. Dance with me. Every every every every My baby and you, put your loving arms around me. My baby you, put your loving arms around me you put your loving arms around me. and you put your loving arms around me, around me, around me, around me, and you.